Um. Twee uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het optreden van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit in de fipronil-affaire... zorgt ervoor dat veel goede eieren worden geblokkeerd en vernietigd. Dat zegt voorzitter De Haan van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. Er zijn nu 138 pluimveehouderijen geblokkeerd. Veel van die bedrijven hebben gescheiden stallen... die niet allemaal met fipronil zijn behandeld. Volgens De Haan valt dat goed na te gaan... maar wil de NVWA daar niet aan meewerken. De pluimveehouders willen dat de volledige codes van de verdachte eieren bekend worden gemaakt... zodat precies te zien valt uit welke stal een ei komt. Het parlement in Ethiopië heeft een noodtoestand opgeheven. Die werd tien maanden geleden ingesteld vanwege onrust in het land. Bij die ongeregeldheden vielen bijna 700 doden. Volgens de minister van Defensie van Ethiopië is het land er nu beter aan toe. De VN wil graag onderzoek doen naar de onlusten, maar Ethiopië geeft daar vooralsnog geen toestemming voor. Tegen de man van 49 is in hoger beroep drie jaar cel geëist... voor het doodschudden van zijn vijf weken oude zoontje. Het jongetje overleed in 2012 in Den Haag. Volgens artsen is Jaden door hersenletsel en interne bloedingen om het leven gekomen. De vader heeft altijd ontkend dat hij zijn zoontje door elkaar heeft geschud. Volgens hem werd Jaden s'nachts plotseling onwel en heeft hij meteen een ambulance gebeld. De rechtbank sprak de man eerder vrij wegens gebrek aan bewijs. Het OM ging daarna in hoger beroep. Ajax is in de play-offs voor de Europa League gekoppeld aan het Noorse Rosenborg. De Amsterdammers spelen op donderdag 17 augustus eerst thuis. Een week later is de return. FC Utrecht moet het opnemen tegen Zenit Sint-Petersburg uit Rusland. De winnaars van de play-offs kwalificeren zich voor de groepsfase van de Europa League. Vitesse is daar als bekerwinnaar al voor geplaatst. Het weer. Het is zonnig, vooral in het oosten is er nog een bui, vrij veel wind en het is 20 tot 23 graden. In het weekend wordt het zonnig, dan is er ook nog een bui en dan wordt het een graad of 20.